Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De Nederlandse Landelijke Huisartsenvereniging een boete op van bijna 8 miljoen euro voor het beperken van de vestigingsvrijheid. Volgens de NMA adviseert de vereniging haar leden alleen een nieuwe huisarts toe te laten als de gevestigde huisartsen het ermee eens zijn. De kans zou daardoor groot zijn dat een nieuwe huisarts geen eerlijke kans krijgt. De LAV gaat in beroep tegen de boete. Twee Nederlandse vrouwen die op een oranje tandem door Argentinië reisden zijn bij een verkeersongeluk om het leven gekomen. Ze werden geschept door een vrachtauto. De chauffeur is gearresteerd. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Mogelijk is hij in slaap gevallen. De Nederlandse vrouwen begonnen half december aan hun tot door Argentinië. In Maleisië heeft het Hoge Rechtshof oppositieleider Anwar Ibrahim vrijgesproken van sodomie. Hij werd ervan beschuldigd dat hij seks had gehad met een mannelijke assistent, maar volgens de hoogstrechters is het DNA-bewijs onbetrouwbaar. Anwar werd beschuldigd nadat hij het verrassend goed had gedaan bij de parlementsverkiezingen. In het voortgezet onderwijs wordt vandaag gestaakt. Leraren protesteren tegen de verhoging van het aantal verplichte lesuren en de inkorting van de zomervakantie. De actie is georganiseerd door de vakbond Leraren in Actie. Die verwacht dat zo'n 1500 leraren op het plein in Den Haag komen demonstreren. De lerarenstaking duurt drie dagen. In Tucson in de Amerikaanse staat Arizona is de schietpartij van precies een jaar geleden herdacht. Er kwamen toen zes mensen om het leven en het congreslid Gabriel Giffords raakte zwaar gewond doordat ze in het hoofd werd geschoten. Giffords leidde het laatste deel van de herdenking waarin zij en het publiek trouw zwoeren aan de republiek. Giffords verschijnt zelden in het openbaar en heeft moeite met praten. Dan het weer, overwegend bewolkt en plaatselijk wat regen. Later op de dag kans op motregen, het wordt zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, er wordt op snelheid gecontroleerd op de A6 Jouw Lelystad tussen knooppunt Jouren en Emmeloord. A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. En de A67 Eindhoven-Duitse grens tussen Venlo en de grens.